Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het gaat slecht met bedrijven die zorg regelen voor kinderen en jongeren. Ze maken geen winst en verschillende grote jeugdzorgaanbieders dreigen failliet te gaan komt onder meer doordat alles duurder wordt, zeggen ze. We hebben hogere personele kosten. Steeds meer mensen die niet in loondienst werken, de ZZP'ers. Nou, dat kost ook meer geld. Eh, we zien ook dat wij, eh, onze kosten gaan ook omhoog als het over eh, de verwarming, de verlichting gaat. Dus al die kosten bij elkaar maken dat wij meer geld nodig hebben en dat er steeds minder geld is. Het ging al langer financieel slecht met de jeugdzorg, maar dit is een nieuw dieptepunt. De toekomst ziet er alleen nog maar somberder uit, want het budget voor jeugdzorg moet omlaag. Op verschillende plekken in het land hebben zware regenbuien voor overlast gezorgd. In Breda kwamen verschillende automobilisten in de problemen... doordat ze tegen losgekomen putdeksels crashten. Eén iemand kwam vast te zitten in een ondergelopen viaduct... en moest worden bevrijd door de brandweer. Ook in Groningen en Limburg zorgde noodweer voor problemen. In Den Haag is een man neergeschoten. Hij werd gevonden toen hij gewond op straat lag en is naar het ziekenhuis gebracht. De politie vond in de buurt van het slachtoffer een vuurwapen. Er is nog niemand opgepakt. En balende supporters in Enschede. FC Twente gaat dit seizoen geen Champions League spelen. Ze moesten winnen van het Oostenrijkse Salzburg, maar dat lukte niet. Een spectaculaire wedstrijd eindigde in 3-3. Ricky van Wolfswinkel vond het wel knap dat zijn ploeg terug kon komen van een 2-0 achterstand. Als je ver achter staat, dan eh, kan het allemaal wel. Dan is er toch al wat meer, eh, om in de, niet nette woorden te zijn, toch wat meer scheid. Alleen ja, soms eh, als je heel, tegen heel veel kwaliteit speelt, dan is het soms ook eh, heel lastig. Twente zal gaan spelen in de Europa League, het tweede Europese toernooi. Het weer nog, een dagje met veel grijs en af en toe buien. Op sommige plekken kan daar ook onweer bij zitten. Het wordt 21 tot max 27 graden.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 Guns, guns, heaven's on fire. Crazy ladies, keep them on the run. Wise guys realize there's danger in emotional ties. See me single and free, no fears, no tears. What I want to be. Well, sugar, he don't mean the things he said.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 come on. en de regio. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het huis van de bedreigde loodgieter in Vlaardingen lijkt opnieuw doelwit van een aanslag. Vanmorgen lagen er brandbare voorwerpen voor de deur. Twee verdachten zijn aangehouden op de A4. Maandag werd bekend dat de loodgieter is overleden. Uit de Russische provincie Koersk zijn al meer dan 120.000 mensen geëvacueerd, melden Russische autoriteiten. Oekraïense troepen trokken daar een week geleden de grens over. In de regio wordt zwaar gevochten. Op meerdere plekken in Noord-Brabant, Groningen en Limburg was gisteravond overlast door extreme regenval. Straten onder, putdeksels kwamen omhoog. In het midden en oosten van het land gold code geel. Het weer voor nu vanuit het zuiden buien. Er is ook kans op onweer. In het noorden nog veel zon en het wordt 21 tot 26 graden.